op metrohalte Ozoir-le-Ferrière, ten zuidoosten van Parijs is dat. Getuigen zagen daar een grote groep jongeren rennen in de snelmetro, de RER e die daar stond. Het zou gaan om enkele tientallen jongeren. Ze gingen af op een andere groep jongeren die in het laatste rer e ruituig zat... die achteraan stond. Die RER e stond stil op dat metrostation. Daar brak een gevecht uit binnen in de snelmetro in die RER. Daar werd onder andere een bel bij gebruikt bij dat gevecht. Vier jongeren raakten inderdaad gewond. Twee zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar op dit moment. Eén is aan zijn hand gewond geraakt. Die zou een paar vingers zijn kwijtgeraakt. En de ander zou met die bijl in zijn hoofd zijn geraakt. De aanvallers die renden daarna weg. De jongeren uit de metro die gingen daarna weer achteraan. Maar keerden daarna terug naar hun gewonde vrienden. Want getuigen zagen grote plassen bloed op de grond in de area liggen. Het gaat niet lekker met de blokker. De winkel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat zeggen dat ze geen geld meer hebben om de rekeningen te betalen. Vaak is dat de laatste stap voor een faillissement. De winkels van blokker blijven voorlopig wel gewoon open. De dood van een Albert Heijn-medewerkster vorig jaar in Den Haag had voorkomen kunnen worden. Dat staat volgens de Telegraaf in een rapport van de inspectie. De vrouw werd tijdens haar werk doodgestoken door Jamel L. Die kreeg jaren eerder al een TBS-straf op Curaçao... maar werd naar ons land gebracht omdat er op het eiland geen TBS-klinieken zijn. Hier zat hij wel een tijdje vast, maar hij werd niet behandeld. Volgens de inspectie kwam dat doordat diensten slecht of niet met elkaar communiceerden. Termel L kreeg in april 10 jaar en TBS voor het neersteken van de vrouw in de supermarkt in Den Haag. En Feyenoord moet het tot het einde van het jaar doen zonder spits Ayashi Ueda. De Japanner heeft afgelopen woensdag in het duel met Ajax een bovenbeenblessure opgelopen. Feyenoord heeft nu een flink probleem. Andere spits, Santiago Jiménez, staat al sinds eind september aan aan de kant. Waarschijnlijk zal Julian Carranza nu worden opgesteld als spits door Feyenoord-trainer Brian Priske. Het weer, is op veel plekken zonnig. In het noorden en Zeeland zijn er wat meer wolken bij 11 tot 14 graden. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 7 kilometer file.